voor spoedige start. Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. Pakistan gaat de komende weken 500 terroristen executeren die al ter dood zijn veroordeeld. Ze zitten in gevangenissen sinds de doodstraf in 2008 werd opgeschort. Premier Sharif hief dat moratorium vorige week op, een dag na het bloedbad op de school in Peshawar. De woordvoerder van Sharif zei vandaag dat de gevangenen zullen worden opgehangen. De afgelopen dagen zijn in Pakistan enkele ter dood veroordeelde al geëxecuteerd. De Pakistanse Taliban zegt dat er wraak zal worden genomen voor die executies. Nederlandse F-16's hebben vorige week in Noord-Irak geholpen bij de redding van Yazidis. Minister Koenders gezegd, meldde de Telegraaf en NRC Handelsblad. De honderden Yazidis zaten maanden vast op de berg Sinjar... waar ze waren opsingeld door strijders van IS. Koerden forceerden een corridor, gesteund door luchtaanvallen... zodat de Yazidis konden ontsnappen. Kinderen en kleinkinderen van NSB'ers willen de persoonlijke dossiers van hun familieleden terug. Het gaat om foto's, brieven en dagboeken van foute Nederlanders... die kort na de oorlog in beslag werden genomen door de Nederlandse staat. Het zijn privédocumenten van ongeveer een half miljoen Nederlanders. Ze liggen in het Nationaal Archief en worden in 2025 openbaar. Tot die tijd mogen de nabestaande stukken alleen inzien. De stichting Werkgroep Herkenning zei op Radio 1 dat de situatie moet veranderen. De stichting heeft een verzoek ingediend bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Maar dat heeft nog niets opgeleverd. In de noordelijke Alpen sneeuwt het met kerst, is de verwachting. De meeste skigebieden zijn nu nog groen, maar tijdens kerstnacht begint sneeuw te vallen in de noordelijke Alpen van Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Dat meldt weer Plaza. Na verwachting valt er gemiddeld tussen de 10 en 25 centimeter.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 Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen!